Dit is Maud Schreurs met het NWS Journaal. Niet alleen het zuidwesten kant met noodweer. In Galicië zijn bomen omgevallen en zitten mensen zonder stroom. Een deel van het dak van voetbalclub Celta de Vigo is losgeraakt... en daardoor kan de wedstrijd tegen Real Madrid morgen niet doorgaan. In Frankrijk veroorzaakte de storm eerder vandaag veel schade. Een kwart miljoen mensen kwamen zonder stroom te zitten... en aan de kust zijn windstoten gemeten van 150 km per uur. De premier van Roemenië trekt een spoedmaatregel over corruptie in. Dat gebeurt onder druk van aanhoudende massale protesten. De Roemeense regering had besloten dat corruptie van minder dan 45.000 euro niet meer strafbaar was. Dat zou nodig zijn om de overvolle gevangenissen te ontlasten. De Roemeense premier wil daarover nu mogelijk wel een wetsvoorstel maken. Tegen de corruptiemaatregel werd deze week elke dag gedemonstreerd. In Flevoland zijn twee meisjes met een 45 kilometer warentje in een sloot beland. Het ongeluk gebeurde in Zeewolde. Daar raakte de brommobiel door nog onbekende oorzaak van de weg en kwam op zijn kop in het water terecht. Een tiener van 12 jaar raakte daarbij zwaar gewond. Haar 16-jarige zus raakte onderkoeld. De twee zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de Eredivisie heeft Groningen op eigen veld 1-1 gelijk gespeeld tegen Excelsior. Eerder won PSV de uitwedstrijd tegen AZ en Alkmaar werd het 4-2. En daarmee blijft PSV in het spoor van koploper Feyenoord dat morgen speelt tegen Twente. Heracles was in Tilburg met 3-1 te sterk voor Willem 2. En eerder vanavond won hekkensluiter Go Ahead Eagles voor het eerste seizoen een uitwedstrijd. En Nijmegen werd NEC met 2-1 verslagen. Het weer in een gebied met regen trekt van het zuiden richting het noorden. Vannacht is in het zuiden al droog. Morgen is het bewolkt met lokaal wat motregen. Het wordt een graad of 7.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 into sound, sound, sound. DJ Superstar Chiavistelli. This is My House, the radio show. long lines of them. She don't care because you can get up. Don't, don't, don't outside those doors. My house. What's that called again? Whatever it is, I like it.